4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël maakt zich op voor nieuwe verkiezingen... na het ontslag van twee ministers gisteravond door premier Netanyahu. De voorzitter van het Israëlische parlement heeft de fractieleiders uitgenodigd om vanochtend te komen overleggen over een verkiezingsdatum. Vermoedelijk zal dat in maart zijn. De twee ontslagen ministers zijn lid van twee middenpartijen die nu geen deel meer uitmaken van de verder rechtse coalitie. Volgens Netanyahu waren ze bezig zijn regering te ondermijnen, onder meer door zich te verzetten tegen verhoging van het defensiebudget en tegen een wet waarin wordt vastgelegd dat Israël de staat van het Joodse volk is. De piloten van Lufthansa hebben hun staking vannacht afgebroken, maar niet voor lang. Vandaag gaan ze weer vliegen, maar morgen, donderdag, leggen ze opnieuw het werk neer. Vooral intercontinentale vluchten en vrachtvluchten worden daardoor getroffen. De piloten van Lufthansa liggen al een tijd overhoop met de directie... over bezuinigingsplannen waarbij onder meer de pensioenleeftijd wordt verhoogd. In het onderzoek naar de rellen in Ferguson onderzoekt de Amerikaanse politie ook de rol van de stiefvader van Michael Brown, de zwarte tiener die werd doodgeschoten door een blanke agent. Kort nadat een jury had bepaald dat de agent niet wordt vervolgd... riep de stiefvader op straat burn this bitch down. Wat zoveel betekent als steek de hele zooi in brand. Er gebeurde ook. Zeker twaalf winkels en andere bedrijfspanden brandden uit. De stiefvader zal worden ondervraagd als onderdeel van het totale onderzoek naar de rellen in Ferguson. Er loopt geen afzonderlijk onderzoek tegen hem. Zijn advocaat zegt dat de uitspraak voortkwam uit rauwe emotie en totaal ongepast was. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt, met mogelijk wat motregen.